Citydijkers met het NOS-journaal. 35 Afghanen die op de lijst stonden om te worden geëvacueerd door buitenlandse zaken... zijn op eigen gelegenheid naar Pakistan gegaan... en daar opgevangen op de Nederlandse ambassade in Islamabad. Een aantal van hen heeft geen papieren. De meeste van hen zijn tolk. Vanuit het noorden en oosten van het land komen veel meldingen binnen van stormschade. Er is melding gemaakt van omgevallen bomen, schade aan woningen en problemen op de weg... Het KNMI had voor het noorden en noordoosten code geel afgekondigd vanwege zware windstoten, maar die waarschuwing is inmiddels ingetrokken. Ook elders in Europa leidt het stormachtige weer tot problemen. In Engeland en in Schotland kwamen twee mensen om door omvallende bomen... en zaten mensen tijdelijk zonder stroom door omgevallen hoogspanningskabels. In Duitsland en Denemarken is het treinverkeer deels stilgelegd. De zonbrug tussen Denemarken en Zweden is uit voorzorg afgesloten. De politie heeft vanochtend in vier supermarkten in Noord-Holland en Flevoland... drugs gevonden in pakketjes tussen dozen fruit. Medewerkers van een supermarkt hadden pakketjes gevonden... en de politie gealarmeerd en die vond de drugs daarna tussen het fruit in andere filialen. De politie wil niet zeggen om wat voor drugs het gaat. Marianne Vos heeft voor de achtste keer de wereldtitel in het veldrijden veroverd. 34-jarige Nederlandse kwam bij de WK in het Amerikaanse Lafayette als eerste over de finish na een spannend duel met de Nederlandse Lucinda Brandt, die tweede werd. Het brons was voor de Italiaanse Silvia Persico. De Nederlandse rensters maakten vrijwel de hele wedstrijd de dienst uit. Het weer in het noordoosten en in Limburg nog wat regen. Veel wind, vooral in het noordoostelijk kustgebied. Vannacht neemt de wind af en wordt het 7 graden vlak aan zee tot 2 graden in het zuiden van Limburg.